Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De partij heeft voorkomen dat criminelen een jachthaven konden overnemen. Het gaat om een haven in Raamsdonk. Die werd vorig jaar failliet verklaard vanwege een hypotheekschuld... en zou worden verkocht op een executieveiling. De provincie had aanwijzingen dat criminelen daar wilden toeslaan. Om dat te voorkomen heeft de provincie de schuld van 1,5 miljoen euro overgenomen... en komt er later een veiling met strengere regels. De man die in een kerk in Texas 26 mensen doodschoot... pleegde zelfmoord, zegt de lokale politie. Het was onduidelijk hoe hij was omgekomen. De schutter vluchtte na de schietpartij in zijn auto... en werd toen beschoten door twee mannen die hem achterna zaten. De achtervolging eindigde in een greppel. Daar vond de Amerikaanse politie de schutter dood achter het stuur. De dader is een blanke oud-militair van 26. Over zijn motief is niets bekend. De Australische premier Turnbull wil dat alle parlementariërs bewijzen dat ze alleen de Australische nationaliteit hebben. In de grondwet staat dat mensen met een ander paspoort niet in het parlement mogen zitten. Al vijf politici, onder wie de vicepremier, zijn opgestapt vanwege hun dubbele nationaliteit. De dader van de dodelijke schietpartij in Best is nog steeds spoorloos. De man schoot rond middernacht op een parkeerterrein bij een beachclub een man door het hoofd. Een ander raakte gewond. Waarom er werd geschoten is niet bekend. En Jurgen Locadia heeft zich afgemeld voor de oefenwedstrijden van Oranje tegen Schotland en Roemenië. De aanvaller van PSV kan niet meedoen vanwege een enkel blessure die hij vorige week opliep. Gisteren kon Locadia nog wel meedoen in de wedstrijd tegen FC Twente, maar in die match kreeg hij weer een tik op de enkel. Artsen adviseerden hem vanochtend om even rust te houden. Het weer dan nog, vooral in de kustprovincies nog enkele buien.